8 uur. Door met het NOS-journaal. Het kabinet moet meer doen om het vertrouwen in het coronabeleid terug te winnen. Dat zeiden partijen in de Tweede Kamer gisteravond tijdens een fel debat over het toenemende aantal besmettingen. Het testbeleid en de communicatie moeten volgens de fracties beter. Ook is er veel kritiek op de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg. Partijen vragen zich af of het kabinet daar wel eerlijk over is geweest. Zorgmedewerkers hoefden kort na de uitbraak in maart geen mondkapjes te dragen. Volgens premier Rutte had dat niets te maken met schaarste... maar was de richtlijn gebaseerd op medische oordelen van het RIVM. Maastricht, Zwolle, Arnhem en Enschede zijn de winkelsteden die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis, zegt marktonderzoeker Locatus. Die vergeleek economische effecten in 2500 gebieden. Steden waar veel kleding- of schoenenwinkels zijn of die het moeten hebben van toeristen, zijn het hardst getroffen. Ook het aantal coronabesmettingen speelt mee. Overheden doen te weinig om hun sites toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden of blinden. Ze lappen de regels op grote schaal aan hun laars, concluderen twee deskundigen. Overheidssites moeten zich vanaf vandaag verplicht inspannen voor de toegankelijkheid. Van de 2000 onderzochte sites voldeden er maar 70 helemaal. In Zaandam is bij een woning voor de tweede keer in korte tijd een ontploffing geweest. Buurtbewoners hoorden een harde knal en roken een sterke benzinelucht. Acht dagen geleden was op ongeveer dezelfde plek ook al een explosie. Het is niet duidelijk hoe groot de schade nu is aan de woning. De politie doet onderzoek, maar heeft voor zover bekend niemand opgepakt. Het weer in het binnenland eerst nog zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en vallen in het westen wat buien. Later op de dag ook op andere plaatsen mogelijk een bui. Het wordt 19 tot 25 graden en er waait een stevige zuidwestenwind aan de kust krachtig. Morgen meer buien en dan nog hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen, Noord en Muiden 3 kilometer. Vanwege spoedreparaties daar de rechte reishok dicht. De andere kant op richting Amsterdam tussen naar de Vessing en Diemen.